Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De internationale coalitie onder leiding van Amerika... heeft in het oosten van Syrië een legerbasis aangevallen. Daarbij zijn tientallen Syrische militairen om het leven gekomen. De Amerikanen zeggen dat er mogelijk een vergissing is gemaakt. De coalitietroepen dachten dat ze een doelwit van IS bestookten... totdat ze van Rusland hoorden dat het een Syrische legerbasis was. De Haagse politie heeft bij de dodelijke arrestatie van Mitch Henriquez vorig jaar fout op fout gestapeld. Dat staat volgens RTL Nieuws in een rapport van twee politiewetenschappers. De agenten gebruikten niet alleen de omstreden nekklem, maar gingen ook te snel tot arrestatie over en hadden de taken niet goed verdeeld. Verder schakelden ze te laat medische hulp in. Maandag beslist justitie of de agenten worden vervolgd. Het KNMI in de Beeld heeft uren gekampt met een stroomstoring. Die begon vanmiddag tijdens onderhoudswerkzaamheden. De Weerdienst kon daardoor geen gegevens verzenden... waardoor ook andere weersites geen actuele waarnemingen konden weergeven. Inmiddels is de stroomstoring verholpen... maar het KNMI is nog bezig de dienstverlening weer op te starten. In het centrum van Venendaal zijn twee jongens van 12 en 13 jaar aangehouden... omdat ze een nepwapen hadden gericht op winkelend publiek. Ze droegen daarbij maskers. De politie heeft een stevig gesprek gevoerd met de jongens die zeiden dat ze oorlogje speelden. Het bezit van een nepvuurwapen is legaal, maar ermee rondlopen is strafbaar. Een Iraanse wielrenner is tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro verongelukt. De 48-jarige Bachman Golbarnizat kwam tijdens een afdaling ten val doordat hij in een gootje reed. Hij brak daarbij zijn nek en overleed later in het ziekenhuis. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. FC Twente won thuis met 4-1 van ADO Den Haag. Vitesse won thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles. Roda JC verloor in eigen huis met 0-3 van Heerenveen. En de wedstrijd Willem II Excelsior eindigde in 1-1. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag en 20 tot 22 graden. Dit was het en...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 This is so good, this is so right. Waiting for the sunrise, baby. All feeling that want to give in. Open up my eyes, so true. Waiting for the sunrise, baby, all night. This is so. DJ Superstar. Ja bih snel. Er Wait a second, let me catch my breath. happy. So Kevin Stanley DJ. Kevin Stanley. And this is my house. I love you.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 里却。 up the universal language of house music.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 DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen up. blessed me before.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 lay down. birth. Chiavestelli. Chiavestelli.